nos Minister Opstelten wil dat de alarmmeldingen van 112 niet meer op het internet te zien zijn. Hij deelt de zorgen van de SP dat de privacy van mensen kan worden geschonden, antwoordt hij op Kamervragen. Na een melding via 112 worden de hulpdiensten gealarmeerd via het P2000-systeem. Ongecodeerde meldingen via P2000 worden door een aantal websites gepubliceerd. Opstelten wil het berichtenverkeer laten versleutelen, waardoor ze niet meer kunnen worden uitgelezen. De minister wil nog overleggen hoe de media geïnformeerd kunnen blijven over de alarmmeldingen. Steeds meer Nederlanders vullen zelf hun belastingformulier in via internet. Na het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 60% gebruik maakt van de vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst. Dat is een kwart meer dan vorig jaar. Nog maar 1 op de 5 mensen roept professionele hulp in bij een betaalde expert. De Belastingdienst vult steeds meer gegevens vooraf in, waardoor zelf aangifte doen steeds makkelijker wordt. Consumenten zijn iets minder somber dan een maand geleden. Dat meldt het CBS op basis van het consumentenvertrouwen. Het indexcijfer van het consumentenvertrouwen stond vorige maand op de laagste stand sinds het begin van de metingen. Mensen zijn volgens het CBS onzeker en voorzichtig. En huishoudens geven daarom niet makkelijk geld uit. President Obama brengt vandaag voor het eerst een bezoek aan Israël en de westelijke Jordaanhoever. Rond half twaalf arriveert hij op de luchthaven van Tel Aviv. Daarna reist hij door naar Jeruzalem voor gesprekken met president Peres en premier Netanyahu. Obama spreekt ook met de Palestijnse president Abbas. Duizenden veiligheidsmensen zijn ingezet om het bezoek in goede banen te leiden. Obama sluit zijn Midden-Oostenreis af met een bezoek aan Jordanië. Het weer, in het zuiden en midden regen en natte sneeuw. In het noorden vrijwel droog, met misschien ook wat zon. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag.